Goedemorgen, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Mogelijke arrestatie van Mutassim Gaddafi, de vijfde zoon van de verdreven Libische leider. Er wordt gemeld dat hij gisteren is opgepakt, maar de Nationale Overgangsraad kan dat niet bevestigen. Mutassim Gaddafi was veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het automodel Talita van Zon. De kans dat Nederlanders in Afghanistan betrokken raken bij de marteling van gevangenen is heel klein. De commandant der strijdkrachten van UM heeft dat gezegd... na aanleiding van een VN-rapport over martelingen in Afghaanse detentiecentra. Volgens Van UM zien de Nederlanders erop toe dat arrestaties correct verlopen. Nederland heeft vervolging geëist van de Afghaanse politiemensen die betrokken waren bij martelingen. De PvdA vindt dat de vader van prinses Maxima niet bezig mag zijn als prins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning. Het Kamerlijke Koer zei in Nieuwsuur dat de betrokkenheid van Jorge Zorregieta bij het Argentijnse Fidela-regime nog altijd gevoelig ligt. Hij wees op de recente aangifte tegen Zorregieta voor misdaden tegen de menselijkheid. De Britse premier Cameron wil de regels voor de troonsopvolging veranderen. Hij wil onder meer af van de voorrang die mannen hebben op een oudere zuster. Verder is het volgens Cameron niet meer van deze tijd dat leden van de koninklijke familie het recht op de troon verliezen als ze trouwen met een Rooms-katholiek. Om de regels te wijzigen is de goedkeuring nodig van alle 16 landen waarvan koningin Elisabeth staatshoofd is. In Polen zijn 19 mensen gearresteerd die in verband worden gebracht met Anders Breivik. Ze worden verdacht van het bezitten of het maken van explosieven. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft op verzoek van Noorwegen onderzoek gedaan naar mensen die banden hadden met de man die in juli in Noorwegen 77 mensen vermoordde. Het weer. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door.